Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vandaag wordt het eerste Nederlandse defensievliegtuig ingezet... om gestrande reizigers in het Midden-Oosten op te halen. Het militair toestel vliegt van Oman naar Egypte. De Nederlanders kunnen vanaf daar dan zelf terug naar huis gaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal contact opnemen met de Nederlanders die mee kunnen... zodat ze weten waar ze zich kunnen melden. Vanochtend vertrok vanuit Doha een toestel van Qatar Airways... met zo'n 300 mensen aan boord... Dat toestel is na intensief overleg tussen Nederland en de vliegmaatschappij geregeld. Het lijkt erop dat Iran dichter bij de keuze is voor de opvolger van Ayatollah Khamenei. Een lid van de Raad van Experts zegt dat ze er min of meer uit zijn. Er zouden nog, eh, er zouden nog enkele obstakels zijn, maar welke dat zijn is niet bekend. Mogelijk komt de Raad van Experts vandaag bij elkaar om de nieuwe Ayatollah te kiezen... Iraanse en internationale media noemden de tweede zoon van de vorige week gedode Gamenei als mogelijke opvolger. Het Israëlische leger heeft gezegd dat elke opvolger sowieso op hun dodenlijst komt. Premier Jette is in Oekraïne. In Kiev heeft hij een ontmoeting met president Zelensky. De twee spraken elkaar al telefonisch vlak na de beëdiging van Jette. Toen benadrukte Jette dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. Zelensky bedankte Nederland voor alle steun sinds Rusland zijn land binnenviel. Jette heeft in Kiev een krans gelegd en later houdt hij een toespraak. Wetenschappers hebben een onaangetast onderwatergebergte ontdekt in het Caribisch gebied. Er zijn honderden verschillende soorten zeedieren aangetroffen... waarvan een groot deel nog nooit eerder is ontdekt. Ze vonden de onderzoekers een grootbekaal met een gloeiende roze staart... die oplicht om voedsel te lokken en een soort zwemmende zeekomkommer. Daarvan weten ze nog niet wat het is. En het weer op sommige plaatsen nog wat mistig. Vanmiddag breekt vanuit het oosten de zon door. Het wordt 12 tot 18 graden.